7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een gevangenis in Nederland komt een extra beveiligde unit voor sommige zware criminelen. Dat gebeurt onder meer naar aanleiding van de mislukte ontsnappingspoging van gisteren bij de gevangenis in Zutphen. In welke gevangenis die speciale unit komt wil minister Dekker om veiligheidsredenen niet zeggen. Als het een succes is, worden er meer van geopend. Premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën hebben ouders hun excuses aangeboden voor de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Ze spraken vanmiddag in Rijswijk met zo'n 300 ouders die onterecht waren weggezet als fraudeur. Die moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen. Presentator en YouTuber Kai van der Ree is geen ambassadeur meer van het Rode Kruis. De organisatie heeft de samenwerking opgezegd vanwege zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarige meisjes. Eerder stopte BNN-Vara al met de radio- en tv-programma's waar Van der Ree aan meewerkte. De presentator heeft het gedrag toegegeven en zegt dat hij spijt heeft. Het nieuwe coronavirus dat in China is ontdekt... is overdraagbaar van mens tot mens, melden Chinese staatsmedia. Twee mensen in de provincie Guangdong kregen het longvirus via hun familie. De verspreiding leek in eerste instantie beperkt te blijven... maar de afgelopen dagen nam het aantal vastgestelde besmettingen opeens flink toe... tot ruim 300. Drie mensen zijn aan het virus overleden. En de twee reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark hebben eindelijk gepaard. Dat gebeurde na een aanloop van ruim twee jaar... Pandavrouwtjes zijn maar een paar dagen per jaar vruchtbaar... en het libido van de mannetjes ligt meestal op het nulpunt... dus ze moesten worden aangemoedigd door de verzorgers... met urine van de vrouwtjes in hun hok... en geluidsopnames van andere parende panda's. Over een paar weken moet blijken of er een panda-baby komt. Het weer in de zuidelijke helft van het land daalt de temperatuur tot onder het vriespunt... en mogelijk ook wat mist daar. In het noorden waarschijnlijk geen vorst... Morgen in het zuiden vrij zonnig, in het noorden meer bewolking. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een flinke file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht...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 And oh, but she's so brave though, just like a tornado, she's taking us by storm. You can't stop the faith from going. You can't stop the world from knowing the truth will set you free. Zandvoort ook op internet.